Jan en Marie zaten in het plonzoen, zoals zoveel verliefden vaak doen. Jans liefde was niet te blussen, hij wilde haar zo graag kussen. Eerst wou Marie het niet doen, maar Jan zei belust op een zoen. Ik weet dat jij niet nee kan zeggen veel uit te leggen. Nee, nee, nee. Mijn schat, dat maakt je zo apart. Want altijd spreekt je goede hart. En daarom val jij me zo mee. Wat je zegt nooit nee. Jan bracht Marie je toen liefdevol thuis En zij door haar voor de deur van haar huis Liefste, het zou me wel lijken Om in je kamer te kijken Mag ik nu even misschien Bij jou het behang komen zien Ik weet dat jij niet nee kan zeggen Nee zo apart, want altijd spreekt je goede hart. En daarom val jij me zo mee, want je zegt nooit nee. Zij wilde trouwen, maar hij vroeg haar niet. Dat deed Marietje toen echt wel verdriet. Dus zei ze, Jan, hoor mijn klachten. Ik kan met trouwen niet wachten. Koop dus een trouwring voor mij en haal vast de luiers erbij. La, la, la, schat jezelf nooit neer. Ik weet dat jij niet nee kan zeggen, nee, nee, nee. Ik hoef jou niet veel uit te leggen, nee, nee, nee. Mijn schat, dat maakt je zo apart, want altijd spreek je goede hart. En daarom val jij me zo mee want je zegt nooit nee.